Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij de wereldkampioenschappen baanwielrennen in Chili... hebben Nederlanders opnieuw meerdere wereldtitels behaald. Bij de mannen won Harry Lafrijze zijn derde titel op het toernooi. Hij was de beste op de kilometer tijdrit. Bij de vrouwen was er goud voor Lorena Wiebes en Hetty van der Wouw. Wiebes was de beste op het Omnium. Van de Wouw won op het onderdeel Sprint. Twee luchthavens in Litouwen zijn de afgelopen avond gesloten... omdat er weer ballonnen naartoe zweefden. Vanaf de grens met Belarus zijn de vliegvelden van de hoofdstad Vilnius... en van de stad Kaunas 100 kilometer verderop. Ook twee grensovergangen zijn dicht. De weerballonnen waren van smokkelaars uit Belarus. Die zouden proberen om illegale sigaretten de grens over te krijgen. Het is de derde keer deze maand dat er zulke ballonnen zijn gezien... in het Litouwse luchtruim. De luchthavens van Litouwen blijven zeker tot 4 uur gesloten en de grensovergangen tot 12 uur. Het bedrijf Goudwisselkantoor taxeert goud vaak niet op basis van de echte waarde... maar op basis van het type klant, blijft uit onderzoek van het tv-programma Kassa. Mensen die er minder van afweten krijgen een veel lager bod voor goud dan goed geïnformeerde klanten. Vaak maar 20 tot 30 procent van de werkelijke waarde. Bijna de helft van de PVV-achterban vindt dat de PVV leden moet gaan toelaten. Dat blijkt uit een peiling van Ipsos INO in opdracht van Nieuwsuur. De PVV heeft nu één lid, Geert Wilders. De partij heeft ook geen wetenschappelijk bureau, geen jongerenbeweging en organiseert geen congressen. Wel heeft de PVV een heel trouwe achterban. In 2007 leek het erop dat Wilders zijn partij democratischer wilde maken... maar na 18 jaar is dat nog niet gebeurd. Het weer stevige buien en kans op onweer aan de kust bij ongeveer 8 graden. Overdag veel bewolking en regen.